Er zijn technische problemen die naar verwachting in een dag of twee kunnen worden opgelost. Het was de bedoeling om vanaf maandag zo'n 85% van de olie op te vangen en veilig weg te pompen. In de grootste kolenmijn van Rusland is een ontploffing geweest. Volgens de eerste berichten zijn er zeven doden. Tientallen mijnwerkers zitten nog onder de grond. Het is onduidelijk of ze in de mijn in West-Siberië zijn ingesloten of dat ze nog naar boven kunnen worden gehaald. Het OM komt in de zaak Millie Boele pas met een officiële aanklacht als het onderzoek is afgerond. Vandaag ontstond onduidelijkheid omdat de advocaat van de familie te horen had gekregen dat het OM zou gaan voor het zwaarst mogelijke delict. Dat is van belang voor de strafmaat. Voor moord kan dat levenslang zijn. Voor doodslag, waar het OM voorlopig van uitgaat, is de celstraf maximaal 15 jaar. Het partijbestuur van de Britse Liberaal-Democraten geeft toestemming voor onderhandelingen met de conservatieven. De verkennende besprekingen beginnen beginnen morgen. Een hete hangijzer is de aanpassing van het kiesstelsel. De conservatieven voelen daar niets voor. Verder willen de liberaal-democraten een eerlijker belastingssysteem en gelijke kansen in het onderwijs. Ook de ontknoping van de Spaanse voetbalcompetitie is pas in de laatste speelronde. Barcelona en directe concurrent Real Madrid wonnen vanavond. Barcelona met 3-2 in Sevilla en Madrid thuis met 5-1 van Atletiek Bilbao. Barcelona behoudt ermee één punt voorsprong op de Madrilenen. Volgend weekend kan Barcelona in eigen huis tegen Valladolid kampioen worden. Real Madrid speelt uit in Malaga. Als beide teams eindigen met een gelijk puntenaantal... wordt Barça kampioen vanwege het onderlinge resultaat. Het weer. Vannacht in het zuiden kans op mistbanken.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 you